Mariette Krol met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is weer een aardbeving geweest. Om 13 minuten over drie werd die gevoeld in een ruim gebied rond Loppersum. Er kwamen meldingen uit Delfzijl, de dorpen Stedum, Spijk en Garrelsweer... en ook uit de stad Groningen. Het lijkt erop dat het een relatief zware beving was. Veel mensen schrokken er wakker van en op sociale media meldt tientallen mensen dat hun huis stond te schudden. De Amerikaanse federale overheid kan nog zeker een jaar geld lenen. Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Senaat ingestemd met een verhoging van het schuldenplafond. Alle 55 democraten waren voor, alle 43 republikeinen tegen. De republikeinse leider Ted Cruz probeerde de stemming nog tegen te houden met een filibuster, een eindeloze speech. Maar dat mislukte, waardoor de stemming alsnog kon doorgaan. Vorig jaar leidde het republikeinse verzet tegen een hoger schuldenplafond tot sluiting van de Amerikaanse overheid, wat 16 dagen duurde. Dit jaar is het verzet van de republikeinen minder sterk, omdat uit peilingen blijkt dat de meeste Amerikanen het niet waarderen. De Amerikaanse politie heeft 22 mensen opgepakt voor het uitlokken van seks met kinderen. Onder de arrestanten zijn drie medewerkers van het pretpark Disney World in Florida... De 22 arrestanten waren actief op internet... waar ze naar kinderen zochten met wie ze seks konden hebben. Ze werden ontdekt door agenten die zich wekenlang tijdens chatsessies voordeden als kinderen of als ouders van kinderen. De verdachten werden opgepakt op het moment dat ze voor seks met een kind naar een pand kwamen dat van de politie was. De drie medewerkers van Disney World zijn geschorst. Het weer, eerst nog veel wind, kans op zware windstoten. In de loop van de nacht minder wind. De komende dag af en toe zon, maar ook kans op buien. En het wordt ongeveer 7 graden.